Cohen is de beoogd opvolger van PvdA-leider Bos... die vanmorgen bekend maakte dat hij uit de politiek stapt... en meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. De taken van Cohen in Amsterdam zullen worden waargenomen door loco-burgemeester Lodewijk Asscher. Cohen geeft dadelijk een persconferentie waarin hij zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap toelicht. VVD-leider Rutte vindt het jammer dat hij in de aanloop naar de verkiezingen niet meer met Bos kan debatteren. Hij is toch de personificatie van het economisch beleid van de afgelopen tijd en we verschillen fundamenteel van mening over de aanpak van de crisis, zei hij. PVV-leider Wilders noemt Cohen het laatste wat Nederland nodig heeft. Hij noemt Cohen een multiculti-knuffelaar. SP-fractievoorzitter Roemer ziet in de leiderswisseling bij de PvdA een nieuwe mogelijkheid voor progressieve samenwerking. Het treinverkeer tussen Utrecht en, en Utrecht, het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Den Bosch is ontregeld door een brand in een transformatorhuis. Die brand is op het station Utrecht-Lunette. Daardoor is er geen stroom en doen de wissels en seinen het niet. Enkele treinen staan in de buurt van Utrecht stil. ProRail zegt dat het nog uren zal duren voordat de brand is geblust en de stroom is hersteld. Reizigers die naar Arnhem of Den Bosch willen reizen moeten voorlopig een omweg maken. Het is nog onduidelijk waardoor de brand in het transformatorhuis in Utrecht-Lunette is ontstaan. In het Oostenrijkse skigebied bij Sankt Anton is een Nederlander om het leven gekomen... toen hij tijdens het skiën werd overvallen door een lawine. De man van 33 hoorde bij een groepje van vier Nederlanders... die gistermiddag buiten de piste waren gaan skiën. Een lawine sleurde hen 150 meter naar beneden. Reddingswerkers reanimeerden de man, maar vandaag overleed hij in een ziekenhuis in Innsbruck. De drie anderen raakten gewond, van wie twee ernstig. Het weer vanmiddag bewolkt en vrijwel overal droog. Af en toe breekt ook de zon door. Het is een graad of 6. Morgen eerst wat zon, later meer bewolking en wat mondregen.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 De 40 beste platen van Europa komen de 2 uur hier voorbij. 20ste jaargang alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 10, vandaag 12 eh, maart van 2010. 18 stijgers deze week in de lijst van Europa. Twee zittenblijvers, 18 dalers en dan komen er ook nog eens twee platen helemaal nieuw binnen in de lijst. Dat betekent dat ook drie platen natuurlijk uit die lijst moeten verdwijnen. Na 17 weken Britney Spears met 3... En David Guetta met One Love na 14 weken houdt hij het ook voor gezien. Snel die is deze week in handen van de Black Eyed Peas. Rock That Body gaat in totaal 9 plaatsen alweer omhoog. En Alicia Keys, Try Sleeping With The Broken Heart, die zakt er 8 en daarmee het snelst van allemaal. Het langs genoteerd, net als vorige week, toen stonden ze op 38. Deze week zakken ze naar de laatste plek toe. De Black Eyed Peas ook, Meet Me Halfway. Alweer 20 weken lang staan ze in de lijst van Europa. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we namelijk op eh, nummer 38. Dat is eentje die zijn laatste hit in Europa zo'n beetje in 2006 had. Dus het werd wel tijd dat hij weer met een nieuwe single in de lijst kwam. Eerst beginnen we gewoon onderaan. Dat doen we dan met de Black Eyed Peas Meet Me Halfway.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 Eh, Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. In 2006 toen was Thunder in My Heart een van de grote dance hits van het jaar. Grote man achter het succes dat was Craig D. Mac, die we weer beter kennen als Mac. De Engelsman die bracht hierna eh, eigenlijk alleen eh, singles uit die totaal niet meer op de urban commerciële plaat leken. Feels Like Home was een van de platen die hij in de periode uitbracht. Door de DJ's werd de plaat wel opgepikt, maar de charts eh, die lieten de plaat gewoon helemaal links liggen. Dus werd het tijd dat eh, die weer terugkwam. Voor de Stick and Sweet Tour in 2008 en 2009 vroeg Madonna aan D-Mac of hij een eh, mash-up kon maken van de hits Like a Prayer en Feels Like Home. Deze mashup bleek een erg groot succes te zijn. Die gigantische hype die zorgde voor een gevecht tussen de labels om de licentie van deze plaat. Nieuws is dan uiteindelijk de gelukkige die deze knallen mag gaan uitbrengen. 7 maart kwam de officiële radio edit van de plaat uit.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 touch this. Oh. Live. Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. Hello innocence. Though it seems like we've been friends for years. wishing how I wish I had wel een plekje inleveren. Jamie Collum deze week. 14 weken staat hij in de lijst van 35, zakt hij naar 36. En voor de nieuwe Mac en Dino, Feels Like a Prayer. En we gaan gewoon verder naar de volgende nieuwe binnenkomen alweer. Het debuutalbum dat is ondertussen uitgekomen. B.O.B. Presents The Adventure of Bobby Ray. En dat slaat dan weer op de twee karakters van deze persoon. B.O.B. zorgt voor de rauwe energie en Bob Ray is dan de muzikale genie. Samen staan we sterk moet de Amerikaan gedacht hebben. Of we kon natuurlijk gewoon niet kiezen welke naam nou eigenlijk beter was. We gaan in ieder geval om de muziek en dat klinkt toch wel erg lekker. Geen synthesizers of stemvervormers, maar pure rap en ritme. over the world. I could be John Mayer. Vorige week kwam hij nieuw binnen met de Heartbreak Warfare, toen op nummer 34. Deze week gaat hij omhoog naar 32. 20 weken in de lijst wel helemaal onderaan. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, van 30 zakken ze naar die laatste plek toe. Snow Patrol, Jazz CS, 16 weken in de lijst van 37 zakken naar 39. Mac and Dino, Feels Like a Prayer, Nieuw binnen op nummer 38. Owl City Firefly, 14 weken in de lijst, levert één plek in, zak van 36 naar 37. Ook één plaatsverlies voor Jamie Column, I'm All Over It, 14 weken in de lijst. Jason Mraz, Butterfly, ook 14 weken alweer, van 31 zakt hij naar 35. En Ina en Bob Taylor, Deja Vu, kwamen ook 14 weken geleden in de lijst binnen en zakken nu van 32 naar 34. B.O.B. Nothing On You, nieuw binnen op 33. En John Mayer met Heartbreak Warfare, die gaat dus twee plaatsen omhoog in zijn tweede week. Dan komen we weer John Mayer tegen. Dan met Who's Says. 15 weken in de lijst van 28 zakt hij naar 31. Van 33 naar nummer 30 toe. En dat alles in haar derde week. Dan heb ik het over Pixelot met Gravity.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 Drie plaatsen gaat ze dus omhoog in haar derde week alweer. Vandaag wordt het eh, overwegend bewolkt. Night to Walking kan lokaal ook wat lichte motregen vallen. Veel zal het allemaal niet eh, voorstellen trouwens. De wind die waait uit het westen in is over eh, land meest matig. Aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt vandaag naar een maximale 6 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige noord tot noordwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. Morgen blijft het weer vrijwel overal in de regio droog en schijnt geregeld de zon. Wind waait uit het noordwesten en is ook matig. De temperatuur stijgt naar een maximale 7 graden. Tijdens de donkere uren na zondag is het dan weer overwegend bewolkt, maar blijft wel droog. De wind waait uit het noordwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Zondag passeert er vanuit het noorden weer een koufront en daardoor heeft de wolking de hele dag de overhand. Uit die wolking kan ook weer wat buien geregend vallen. Wind werd uit noordwesten in Zoverland meest matig, aan zee zelfs krachtig. Temperatuur die stijgt zondag naar maximaal 7 eh, graden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. van Dam. street lights, leaving behind what I don't need. I walk like a blind man, and my eyes are open. And you are the only place for me. Yeah. Won't you hold on just for a You ain't gon' find a dance with him, no. I got a better solution for you, girl. Jason Rulo In My Head. Drie weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond hij nog op 27. Deze week doet hij het eh, rustiger aan. Hij gaat twee plaatsen omhoog naar 25. Daarvoor James Morrison, Get To You. Vier weken in de lijst van 29 omhoog naar 26. Dan zitten er nog een paar tussen. Jay Shaw en Lil Jon en Jean-Paul Do You Remember op 27. Tim Lednell Morning After Dark op 28. Eh, we gaan verder met de nummer 24. Ook een kleine stap maakt hij deze week. Dan heb ik het over David Guetta met Memories.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 Nu met de snelste stijger van deze week. Van nummer 30 omhoog naar nummer 21. En dat alles in hun eh, tweede week dat ze pas met Rock That Body in de lijst van Europa staan. Op nummer 30 drie plaatsen winst in de derde week voor Pixelot met Gravity. Jason Derulo, What Did You Say? 13 weken staat hij in de lijst van 23, zakt hij naar 29. Timbaland, Nelly Furtado en So Shy, The Morning After Dark. 13 weken lang weer in de lijst van 21, zakt het naar 28. Jay Sean, Lil Jon en Champ Hall, Do You Remember staan een week korter. 12 weken in de lijst van 22 zakken ze naar 27. James Morrison, Get To You hoorde Van 29 gingen ze naar 26, dat alles in de vierde week. Drie weken Jason de Rulo In My Head. Van 27 gaat hij omhoog naar nummer 25. David Guetta, Memories, vier weken in de lijst van 25 omhoog naar 24. Robbie Williams, You Know Me, 10 weken staat hij in de lijst van 16, zakt hij naar 23. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Vier weken staat ze in de lijst van 24 naar 22 deze week. En net hoorde je ze dus de Black Eyed Peas. Van nummer 30 gaan ze omhoog naar nummer 21 in hun tweede week met de single Rock That Body. Leona Lewis staat alweer drie weken in de lijst van Europa. I Got You stond vorige week nog op 26, deze week op nummer 20.